Wat ik beleefd heb, dat kon maar ik beleven. Ik ben een vagebond. Zelfs grote rijkdom zal mij geen vrijheid geven. Ik toon de wereld rond. Ik toon de wereld rond droom ik van Capri, dan droom ik ook van Tina en van haar mooi paleis. Maar zodra ze mij zag, die rijke signorina, ging zij mee op reis. Ging zij mee op reis. Tra la la la la la la. <laughs> In het ver Spanje kon ik geen cent los krijgen, de mannen waren haar. Maar de seniora's die konden mij niks weigeren, zij gaven mij hun haar. Zij gaven mij hun haar. Tra la la <laughs> la. <laughs> Ik vind de liefde bij vele mooie vrouwen. Ik zoek een rode mol. Geen avontuur zal ik mij ooit berouwen. Ik doel de wereld rond. Ik doel de wereld rond. <laughs> Ik ben een vagebond.